Vandaag was er een grote actiedag in eh, Nederland. En bleek, eh, begreep ook enkele buitenlanden eh, waarin invallen zijn gedaan. Tientallen arrestaties zijn verricht. En ik begrijp dat er lange tijd is, eh, live is meegelezen door de recherche met berichten. Dus dat eh, gaat weer een hoop hoofdpijn opleveren voor de onderwereld. Afgelopen jaren kraakte de politie ook al grote berichtendiensten van criminelen. Een heftig bedrijfsongeluk in Nieuwdorp in Zeeland. Daarbij is één iemand overleden. Het gebeurde bij een oliebedrijf. Er raakten ook nog vier mensen gewond. Hoe dat ongeluk is gebeurd, daar wordt onderzoek naar gedaan. In Frankrijk is een pizzabakker van 63 opgepakt... die al 16 jaar op de vlucht was. Edgardo Greco was jaren geleden actief in een van de machtigste Italiaanse maffiatakken... en is verantwoordelijk voor zeker twee moorden. In de pizzeria werkte hij onder een valse naam. En honderden nieuwe stamceldonoren hebben zich gisteren gemeld. De aanleiding is heel verdrietig. De perschef van PSV maakte bekend dat hij ernstig ziek is en niet meer beter wordt. De stamcelbehandeling die hij zelf een tijdje geleden kreeg, slaat niet aan. Bij PSV zijn ze er helemaal kapot van, zegt trainer Ruud van Nistelrooy. Veel jongens kennen hem al jaren. In de periode dat hij te horen kreeg dat hij, eh, dat hij ziek was, dan heeft hij voor geknokt en gevochten. En dan kwam hij daar heel goed uit. En dan is daar een positief sentiment. En dan krijg je deze, deze dreun van ongekende orde. En dan, eh, dan doet dat, eh, ja, zeer, zeer veel pijn. De perschef schreef gisteren dat hij hoopt dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden als stamceldonor. En volgens Omroep Brabant hebben dat inmiddels 300 mensen gedaan. En dan nog het weer. Het is bewolkt, af en toe wat regen. Er staat ook een stevige wind. Wel zacht voor de tijd van het jaar, 9 tot 11 graden.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 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn geplande bezoek aan China uitgesteld vanwege de commotie over een Chinese ballon die in het Amerikaanse luchtruim hangt. Dat melden Amerikaanse media. En de politie heeft opnieuw versleutelde berichten onderschept die criminelen naar elkaar stuurden. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van het parool. Volgens de krant zijn als gevolg van de onderschepping tientallen arrestaties verricht. Het weer, het is bewolkt. In het noorden valt soms wat regen en motregen. En het is 9 tot 12 graden.